Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Marengo-proces gaat weer verder. De advocaten van hoofdverdachte Ridwan Taghi wilden nieuwe rechters in de zaak... maar dat zogenoemde wrakingsverzoek is afgewezen. Ze vonden dat de rechters dus geen van vooringenomenheid lieten zien. Dat betekent dat ze dachten dat ze niet helemaal neutraal waren. De advocaten wilden ook meer tijd om de zaak voor te bereiden, maar die tijd kregen ze niet. Het hoge beroep van het maringo proces gaat dus weer verder. Taghi en twee medeverdachten kregen begin vorig jaar levenslang. Over twee weken staan nieuwe zittingen gepland en vanaf eind dit jaar wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Rusland zegt dat het afgelopen nacht 121 Oekraïense drones heeft neergehaald. Eentje vloog boven de hoofdstad Moskou. Niemand raakte gewond. In een regio ten zuidoosten van Moskou werd wel een opslagplek voor olie- en elektriciteitscentrale geraakt. Gisteren werden een kleine 50 Oekraïense drones neergeschoten... waarvan de meeste boven de regio Koersk, die Oekraïne in de zomer binnenviel. In verschillende ziekenhuizen wordt de zorg afgeschaald... nu het griepvirus weer flink rondgaat. Zorgminister Agema maakt zich nog geen hele grote zorgen. De ziekenhuizen hebben het wel druk natuurlijk, maar eh, niet eh, anders dan eh, anders in deze tijd. En we volgen alles nauwlettend. Wel is het een goed idee om je handen vaak te wassen en thuis te blijven als je ziek bent. Want zo bescherm je ook oudere mensen die zieker kunnen worden dan jij zelf. En misschien heb je ze al voorbij zien komen op Instagram. Gifjes van vrouwen in bikini in de comments. Ja, dat zagen ze ook bij onze collega's van NOS Stories. En dus ging mijn collega Stef Snakkers van die redactie op onderzoek uit. En wat blijkt, achter die gifjes zit een crimineel netwerk. Experts die hebben dat voor ons onderzocht. En die kwamen uiteindelijk uit bij een server in Rusland... waar die accounts allemaal aan verbonden zijn blijkt dat er een cybercrime-organisatie achter zit. Die heet Trio, En die organisatie probeert je dus via die linkjes op die Insta-profielen op te lichten. Maar daarnaast dus ook de comment-secties onder die Insta-posts te vervuilen met die gifjes. Die probeer je eigenlijk te trollen, waardoor je die nieuwskanalen steeds minder serieus neemt. Ja, Stories-collega's zagen die bikini-gifjes ook in comments van Instagram-accounts van andere nieuwskanalen. Het weer en nog. Nu regent het bijna overal. Aan de kust is het zelfs stormachtig. Later neemt de wind wat af en wordt het op steeds meer plekken droger. Behalve in het zuidoosten. Het is een graad of acht.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 Andries Jonker stopt na het EK komende zomer als bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB zegt dat het tijd is voor een nieuwe fase. Jonker was bondscoach van de Oranje Vrouwen op het WK in Nieuw-Zeeland en Australië... waar Nederland de kwartfinale haalde. De bond hoopt dat het EK in Zwitserland onder leiding van Jonker een mooie afsluiting wordt. Door de storm Eowyn zitten in Ierland ruim 715.000 huishoudens zonder stroom. Voor het hele land geldt een weeralarm. Er komen geen nieuwe rechters in het hoger beroep tegen de Taghi.